Evers met het NOS Journaal. Johan Cruijff wil toetreden bekendgemaakt na een bijeenkomst van de ledenraad. Een commissie van vijf personen gaat nu op zoek naar andere kandidaatleden voor het bestuur van de vereniging. Voorzitter Rob Been junior van de ledenraad is blij dat Cruijff formeel een functie wil binnen Ajax. Volgens Been wil Cruijff zijn technische hervormingsplannen niet meteen volledig uitvoeren, maar wil hij hiervoor de tijd nemen. De positie van onder andere trainer Danny Blind blijft daarmee voorlopig veilig. Ook zal de jeugdopleiding niet direct op de schop gaan. Het Zeeuwse statenlid Robesien heeft zich geërgerd aan het debat in de Tweede Kamer over zijn gesprek met premier Rutte. Robesien gaat in een open brief aan de Kamer schrijven wat hij vindt van alle commotie. Dat heeft hij gezegd in een interview met Omroep Zeeland. Rutte en PVV-leider Wilders hadden kort geleden op het torentje een gesprek met het Zeeuwse statenlid. Daarna maakte Robesien bekend dat hij bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer niet op de onafhankelijke senaatsfractie gaat stemmen, maar op een coalitiepartij. Een groot deel van de oppositie vindt dat Rutte de functies van premier en partijleider door elkaar heeft gehaald en de schijn heeft gewekt dat er een deal is gesloten. Robesien vindt de discussie in de Kamer verloren tijd waarin de oppositie probeerde Rutte in een hoek te zetten. Manchester United heeft een belangrijke stap gezet op weg naar de finale van de Champions League. In Kelsenkirchen won Manchester met 2-0 van Schalke 04. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Kik scoorde in de 67ste minuut, Rooney twee minuten later.